Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Griekse hoofd failliete Griekenland. De Griekse premier Tsipras zegt dat hij de leiders van de Europese Unie... een definitieve oplossing heeft voorgesteld. Servië heeft een verzoek ingediend bij Zwitserland... om de Bosnische commandant Nasser Oric uit te leveren. Eerder deze maand werd hij daarop gepakt. Servië wil Oric vervolgen voor de moord op zeker negen Servische burgers in 1992... Het is nog niet bekend of Zwitserland de Bosniër ook daadwerkelijk gaat uitleveren. Oric was in de jaren 90 de militaire leider van de moslims in Srebrenica... toen de enclave door Servische troepen werd belegerd. YouTube heeft in Turkije het PVV-filmpje met Mohammed-cartoons geblokkeerd. Dat meldt PVV-leider Wilders op Twitter. Hij heeft een bericht gekregen van YouTube dat het filmpje op verzoek van de Turkse overheid niet is te zien. Het bedrijf zegt gehoor te geven aan de lokale wetgeving. Wilders zette het filmpje dit weekend online nadat het uitzenden ervan in de zendtijd voor politieke partijen niet doorging. Dat kwam door een fout van een toeleverancier van de NPO. En in Spanje is een zwaargewonde man uit een grot gered. De speleoloog van 45 was samen met vrienden de grotten aan het onderzoeken... toen hij eergisteren uitgleed en in een 7 meter diepe spleet viel. 40 reddingsmedewerkers die slaagden er gisteren in de man met een brancard door de smalle tunnels naar boven te halen. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het weer af en toe wat regen, het koelt af tot een graad of 11. Overdag ook veel regen en kans op onweer, ook is er een flinke westenwind. Het wordt hooguit 16 graden.